Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland gaat door met aanvallen op Oekraïne, zegt de Oekraïense president Zelensky. En dat terwijl de Russische president Poetin vanmiddag nog een paasbestand aankondigde... dat om vijf uur Nederlandse tijd zou ingaan. Poetin zei dat de eenzijdige wapenstilstand tot en met morgen zou duren. Volgens Zelensky is ook het Russische artillerievuur nog niet gestopt. De Oekraïense president dreigt met een gepaste reactie op iedere Russische aanval. Zelensky benadrukt dat hij bereid is om een echt staakt het vuren uit te breiden tot na Pasen. Duizenden mensen hebben in Londen gedemonstreerd tegen de uitspraak van het Britse Hoge Rechtshof over de term vrouw in een wet uit 2010. Het hof oordeelde woensdag dat die alleen verwijst naar iemand die als vrouw is geboren. Met de uitspraak worden transgender vrouwen uitgesloten van de wettelijke definitie van vrouw. Transgender groepen, vakbonden en andere actievoerders eisten in Londen vrijheid en rechten voor trans mensen. De Amerikaanse overheid looft 5 miljoen dollar tipgeld uit... voor informatie over de Nederlands-Somalische Kadra Essa. De vrouw zou Nederland in 2014 hebben verlaten... en zich in Syrië hebben aangesloten bij terreurgroep IS. Ze zou met geweld de sharia-wet hebben opgedrongen aan vrouwen. Volgens de VS gaf Essa het bevel tot fysieke en gewelddadige straffen... soms zelfs tot moord. In de eredivisie is één wedstrijd gespeeld. SC Heerenveen won met 2-1 van Almere City FC. Heerenveen speelde de laatste 20 minuten met 10 man... door een rode kaart voor Mats Keulert. Door de overwinning klimmen de Friese naar de achtste plaats. Almere staat nu op plaats 18. Het weer in het noorden kan het vannacht mistig worden bij 0 tot 3 graden. In het zuiden mogelijk regen en 3 tot 7 graden. Ook morgen begint met mist in het noorden. In het zuiden kans op een bui. In het midden is het zonnig en dan wordt het 12 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.